Eén Amsterdammer kreeg een voorwaardelijke celstraf, zegt verslaggever Onno Beukers. Die met een eh, vlaggenstok eh, onder meer zou hebben geslagen, hebben gezwaaid. Hij zei zelf dat dat door de wind kwam, dat die eh, stok uit balans raakte. Daar ging de rechter, rechter toch niet helemaal in mee, want die veroordeelde hem toch eh, voor 60 eh, uur taakstraf. En eh, een ander geval was een 36-jarige Rotterdammer die ook 60 uur taakstraf kreeg. omdat hij ook stenen zou hebben gegooid, maar ook anderen zou hebben opgeruid, opgehitst om mee te doen. Een van de verdachten is vrijgesproken. Demissionair woonminister Keizer wil dat 2000 statushouders bij familieleden gaan wonen die al een verblijfsvergunning hebben. Het gaat om nareizigers zoals familie van statushouders. Die hoeven nu niet bij familie te gaan wonen als het huis daarvoor ongeschikt is. Keizer hoopt door dit aan te passen de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen. Op Curaçao moet een bendeleider levenslang de cel in. Irvin W., bijnaam Nuto, is schuldig aan verschillende moorden. Volgens de rechter is bewezen dat hij opdracht gaf om leden van een rivaliserende bende dood te schieten op het vliegveld in Curaçao. Gebeurde in 2015. Ook vond de rechtbank bewezen dat hij aan het hoofd stond van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Dat is een bende die zich bezighoudt met onder andere drugs- en wapensmokkel. En de eerste Nederlandse artiesten die optreden tijdens de jubileumeditie van Noorderslag in Groningen zijn bekendgemaakt. Op de 40ste editie staan onder andere... Samuel Welte, Bente, Antoon en GoToGym Jim staan in januari op het podium in Groningen. In totaal staan er 50 artiesten op Noorderslag. De eerste 16 namen zijn nu bekendgemaakt. Het weer, wat zon, wat buien, graadje of 17. Morgen blijft het droog, er staat een zonnetje en het wordt zo'n 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland begint het langzaam maar zeker wat drukker te worden op de weg. Er ontstaan wat korte files. Om te beginnen de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Vooraf het Utrecht Centrum 4 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. Ook 5 minuten oponthoud op de A7 van Zaanstad naar Horen voor permanent. En tenslotte de A10 tussen Amsterdam, Bos en Lommer...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 I bet you know what I mean. You know, Cause you know that I can make you believe in love and sex and magic. Oh. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag staan 14 verdachten voor de rechter vanwege de rellen van zaterdag in Den Haag. Demonstratie door extreemrechtse demonstranten tegen het asielbeleid liep toen uit op geweld tegen de politie. De eerste verdachten zijn veroordeeld tot taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen. De minister Keizer wil dat 2000 statushouders bij familieleden gaan wonen... die al een verblijfsvergunning in Nederland hebben. Zo wil ze de druk op asielzoekerscentra verminderen. Het gaat om nareizigers. Nederland heeft de eerste gouden medaille bij de WK wielrennen in Rwanda te pakken. De 18-jarige Megan Arends won de tijdrit bij de junioren. Roos Muller werd vierde.